De Amerikaanse nieuwssite Exos meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van drie dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen... voordat hij wil praten over een bestand. Via de grensovergang bij Rafa hebben gisteren zeker 500 evacuees de Gazastrook verlaten. Dat meldt persbureau Reuters dat zich baseert op bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten. De groep zou voornamelijk bestaan uit buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Ook zouden 19 gewonde Gazanen zijn overgebracht naar Egyptische ziekenhuizen. Afgelopen weekend werden de evacuaties over de grens met Egypte stilgelegd... na een aanval op een ambulance die onderweg was naar Rafa. Mogelijk wordt pas na de verkiezingen duidelijk of NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt premier wil worden. Dat zei de nummer twee op de kandidatenlijst van zijn partij, Nicolien van Vroonhoven, bij SBS6. In het debat bij RTL zondag zei Omtzigt dat hij de macht van het torentje terug wil brengen naar de Tweede Kamer. Tientallen gemeenten willen strengere regels voor te snelle en opgevoerde elektrische fietsen. In een brief roepen ze minister Harbers van Infrastructuur op... om met name te kijken naar strenge regels voor de fatbike. Deze kleine elektrische fiets met dikke banden is sinds een paar jaar populair. Vooral onder jongeren. De gemeenten zeggen dat verkeersveiligheid niet langer kan wachten. Ze denken onder meer aan een minimumleeftijd voor bestuurders van fatbikes. Het weer, buien trekken weg naar het oosten vannacht bij 7 graden. In de ochtend op de meeste plaatsen droog, maar smiddags vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen.